บุ๊กทูสี่สิบหก 46. ในดิสโกเทก In de discotheek. In de discotheek. ที่นั่งนี้ว่างไหมครับ Is deze plaats vrij? Is deze plaats vrij? ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ Mag ik bij u komen zitten? Mag ik bij u komen zitten? เชิญครับ Graag. Graag. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Hoe vindt u die muziek? Hoe vindt u de muziek? เสียงดังไปนิดครับ Een beetje te hard. Een beetje te hard. แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Maar de band speelt heel goed. Maar de band speelt heel goed. คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Komt u vaker hier? Komt u vaker hier? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ Nee, dit is de eerste keer. Nee, dit is de eerste keer. ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. คุณอยากเต้นรำไหมครับ Danst u? Danst u? อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ Later misschien. Later misschien. ผมเต้นไม่เก่งครับ Ik kan niet zo goed dansen. Ik kan niet zo goed dansen. ง่ายมากเลยครับ Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. ผมจะแสดงให้คุณดู Ik laat het u zien. Ik laat het u zien. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับ Nee, liever een andere keer. Nee, liever een andere keer. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ Wacht u op iemand? Wacht u op iemand? ใช่ครับ รอแฟนอยู่ Ja, op mijn vriend. Ja, op mijn vriend. เขามาแล้วครับ แต่คุณไทยเน็ตอ่านแต่คุณไทยเน็ตอ่าน